Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het was vandaag een inktzwarte dag voor Haaksbergen. Dat heeft burgemeester Gerritsen gezegd op een persconferentie. Bij het ongeluk met een monstertruck vielen vanmiddag zeker twee doden. Er zijn 25 mensen gewond geraakt, van wie zes ernstig. Eerder sprak de burgemeester nog over drie doden, nu dus over twee. Maar gezien de toestand van de zwaargewonden kan het dodental nog wel oplopen. De monstertruck vloog vanmiddag na een stunt uit de bocht... en kwam in het publiek terecht, mogelijk door een technisch mankement. De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord. Dat is gebruikelijk na zo'n ongeluk. In Duitsland zijn zeker twee vluchtelingen mishandeld door beveiligers. Dat zou zijn gebeurd in opvangcentra in Essen en Boerbach in Noord-Rijn-Westfalen. De zaak kwam aan het rollen door beelden die de beveiligers zelf hadden gemaakt met hun telefoon. Daarop is onder meer te zien dat een 20-jarige asielzoeker uit Algerije vastgebonden op de grond ligt en een beveiliger staat met zijn voet op de nek van de man. Op een andere video is te zien hoe een asielzoeker in zijn eigen braaksel moet liggen. De verdachten zijn vier particuliere beveiligers, twee van hen zijn al ontslagen. In de Oekraïnse stad Kharkov heeft een menigte een beeld van Lenin omvergehaald. Betogers belaagden het beeld aan het eind van de middag met allerlei gereedschap. Zo werden er slijptollen in de voeten van Lenin gezet. Een paar uur later trokken de betogers het beeld met staalkabels omver. Op het plein in Kharkov ging een luid gejuich op. Het Leninbeeld is een overblijfsel uit de Sovjet-Unie, waar Oekraïne tot 1991 deel van uitmaakte. Eerder dit jaar wilden betogers het beeld ook al slopen, maar toen wisten pro-Russische tegenstanders dat nog te voorkomen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal rond 12 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Een mix van zon en wolken en temperaturen boven de 20 graden. Wel kan in het zuidwesten later op de dag een buitje vallen.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 En dit eerste komt van het eh, world and folk label Arc Music uit Engeland. De groep heet Camerunga en de cd heet Terra Australis. Natuurlijk muziek uit Australië. Ga er maar eens lekker voor zitten. Peacefulradio.eu of Brumbies caught bullocks by the tail. It really is no problem to catch a humpback whale. You guide your iron seahorse, poke your gun in through the struts, and when she breaks from the coral scrub, you belt her in the guts. Yo ho, Queensland whalers, you've cut the sugar cane, you've driven herds of cattle, oh, the dry and dusty plains. like countless miles of rail. And now you've come to Morton Bay to catch the when the season's over, we'll head to Brisbane town. And in the nearest boozer, our sorrows we will drown. On beer and bar and whiskey, and when we've had enough, we'll steer a steady zigzag course.